Lot Lewin met het NOS Journaal. In Duitsland heeft de rechter uitspraak gedaan in de zogeheten NSU-zaak. Die draait om moorden, overvallen en bomaanslagen van de neonazistische terreurgroep NSU tussen 2000 en 2011. Beate Schepe is het enige nog levende lid van de groep. Zij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens de aanklacht hebben zij en haar metgezellen willekeurig mensen van buitenlandse afkomst vermoord. De NSU had het vooral voorzien op Turkse middenstanders. De NAM bemoeit zich tegen de afspraken in, toch met de versterking van Groningse huizen met aardbevingsschade. Dat zegt Hans Alders, die tot voor kort nationaal coördinator Groningen was. Alders kreeg per ongeluk een vertrouwelijke mail toegestuurd van de NAM waaruit dat zou blijken. De NAM heeft als financieel verantwoordelijke van de schade belang bij een zo goedkoop mogelijke versterkingsactie, maar het mag zich er niet mee bemoeien. De politie heeft weer een verdachte aangehouden voor de beschieting van het pand in Amsterdam, waar de redactie van Panorama zit. Dat meldt Panorama zelf. De politie wil het nog niet bevestigen. De gevel van het gebouw werd vorige maand s'nachts beschoten met een raketwerper. Kort daarna werd al een eerste verdachte aangehouden. Dat is de baas van een Woerdense afdeling van motorclub Calo Wago. Maandelijks worden zo'n 130 rijexamens voortijdig afgebroken... omdat de examenkandidaat gevaarlijke situaties veroorzaakt op de weg. Dat bevestigt het CBR na berichtgeving van de Telegraaf. Soms moet de examinator al ingrijpen voordat de auto het parkeerterrein heeft verlaten. Dat komt onder meer doordat mensen te snel afrijden... of dat ze een rijopleiding hebben gevolgd die niet goed bij ze past. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wat stapelwolken. In het noordoosten en oosten kan een bui vallen. Het wordt rond de 21 graden op de Waddeneilanden... en maximaal 24 graden in de rest van het land. Morgen in het oosten nog kans op een enkele bui. In de rest van het land meer zon en ook wat warmer...